is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De TBS'er die anderhalve week geleden ontsnapte uit een kliniek in Portugal is opgepakt in Rotterdam. Waar precies en hoe is niet bekendgemaakt. De man van 29 ontsnapte toen hij met zijn begeleiders in de buurt van de kliniek was. Het landelijk pakket kwam pas in de loop van vandaag met een omschrijving van de man en de mededeling dat het een zedendelinquent is. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee TBS'ers uit de kliniek in Portugal. Rotterdam en Maastricht hebben afspraken gemaakt om drugsrunners harder aan te pakken. Via een zogeheten drugsrunnersvolgsysteem willen ze de daders op de huid laten zitten en voor de kleinste vergrijpen laten oppakken. Al hun daden komen in een dossier dat voor allerlei instanties te raadplegen is. In Maastricht veroorzaken drugsrunners veel overlast. Ze komen vooral uit Rotterdam, maar ook uit Gouda en Utrecht. Ze proberen vaak op agressieve en intimiderende manier mensen naar drugsdealers te loodsen. In Leeuwarden heeft de politie vanmiddag wilde acties gehouden. Agenten reden in politiewagens stapvoets over de weg, waardoor het verkeer vastliep. De agenten protesteerden tegen het CAO-voorstel van minister Opstelten. De wilde acties volgden op aangekondigde protesten. Vanochtend legden agenten op verschillende plaatsen in het noorden van het land het werk neer. De onderhandelingen tussen Opstelten en de politiebonden zitten al wekenlang vast. Vanavond zaten ze weer om tafel, maar een doorbraak bleef uit. Het Syrische regeringsleger voert volgens opstandelingen aanvallen uit op de stad Rastan en heeft tanks gebracht in Hama. Het Syrische regime had vanmiddag juist nog verzekerd dat het zich zou houden aan het staakt het vuren dat is overeengekomen met de VN.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 Volgende track is van Jim Roest. Wel, eh, zijn artiestennaam is Mokka Monkey. Maar ja, ik noem zijn eigen naam ook wel even, want het is een regiogenoot. Hij, woont in, komt uit Zandpoort. Samen met Osvaldo maakte hij een heel fraai nummer en daar gaan we zo naar luisteren. Je kunt het allemaal volgen via uh, eh, programma info. Dat is de pagina op de website zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. Thank you. heart when it cries I see pain in your eyes I feel it deep in your chest How you are longing to rest I dream with you in your sleep And cry with you when you weep I suffer when you are alone And when it's hard to let go feel your thoughts and your moods Your why not me's and I should Yo, why do I feel this way? Give me a reason, you say I pray for light when you're torn And ask for help when you mourn I pray for you to be strong No matter what comes along ask that the truth may be shown And all the rest will be known Mark Jochert en hun cd Remember Who You Are Awake. Zo heet deze, uh, dit cd'tje. Ten slotte, een oh, lekker lange track. Ja, het is eigenlijk een cd gemaakt eh, ter, ehm, ter ere van de verjaardag van Oriana. Dat was uh, verleden jaar. Toen bestonden zij 25 jaar. En uh, Games, oftewel Alanis Canasi, die maakte een... Die zetten twaalf nummers achter elkaar. En hij noemde de Quisite Planet nummer 1. Goed, dat tot eh, aan het nieuws. En dan kom ik graag voor je terug, bij je terug met eh, nog een uur New Age muziek.